12 uur. Door Almegens met het NOS-journaal. De veiligheid van bruggen die op afstand worden geopend moet beter. De Onderzoeksraad voor Veiligheid concludeert dat na ongelukken in Zaanstad. Vorig jaar raakten twee ouderen zwaar gewond... toen een brugwachter de Prins Bernhardbrug opende... terwijl de twee er nog opliepen. Een paar jaar daarvoor kwam een vrouw bij een andere brug om het leven... bij een vergelijkbaar ongeval. Volgens de onderzoeksraad is het een landelijk probleem. Minister van Nieuwenhuizen gaat kijken hoe de veiligheid van beweegbare bruggen kan worden verbeterd. De regering van Hongkong bevestigt mediaberichten dat de omstreden uitleveringswet definitief wordt ingetrokken. De wet was in juni reden voor het begin van grote protesten in de stad. Tegenstanders zijn bang dat China met de wet activisten wil aanpakken. In juli zei regeringsleider Carrie Lam dat de wet voor onbepaalde tijd werd uitgesteld... maar dat was voor de demonstranten niet genoeg. Na de aankondiging dat de wet definitief van de baan is... steeg de beurs in Hongkong meteen flink. Bij een ongeluk met een toeristenbus in Nieuw-Zeeland... zijn volgens de politie minstens vijf mensen omgekomen... en er zijn twee zwaar gewonden. De bus kwam op zijn kant terecht in een bocht op een snelweg op het Noordereiland. Mogelijk heeft het slechte weer een rol gespeeld bij het ongeluk. In Antwerpen is een dode vrouw gevonden onder het puin van de huizen... die gisteren werden verwoest door een explosie. De vrouw van 87 was de enige die nog werd vermist. Na de ontploffing waren drie mensen levend onder het puin vandaan gehaald. Twee van hen liggen nog in het ziekenhuis. Het onderzoek naar de explosie loopt nog, maar volgens Belgische media wijst alles op een gaslek. Het weer, een regengebied, trekt van west naar oost. Het is een graad of 21. Later vandaag klaart het vanuit het westen op en neemt de wind ook af. De komende dagen is het wisselvallig en een stuk frisser. Maxima rond de 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arne Broekhuis van de ANWB. Files op de A7 Hoorn richting Zaandam. Tussen Avenhoorn en Purmerend 6 kilometer. Door een ongeluk met een vrachtwagen is de rechterreis ook dicht. En de vertraging een half uur.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 the singing, la la la la la la. The fat is open screaming. was de straat op weg naar het plein. Een taxi, het is te laat, het is voorbij. er bloed op de achterbank van de werkelijkheid. Denk goed na welke kant je staat.